Gert Kluk met het NOS Journaal. In Medemblik is ingebroken in het voormalige stadhuis. Uit het historische pand zijn zeker vijf schilderijen, een barometer en een kroonluchter gestolen. Het gebouw is geen eigendom meer van de gemeente, maar de kunstcollectie die er wordt tentoongesteld wel. Bij de inbraak zijn volgens de gemeente geen bijzonder waardevolle schilderijen meegenomen... maar ze hebben wel historisch belang voor Medemblik. Het zijn onder meer portretten van Willem van Oranje en de Friese koning Radboud. Partijoprichters Eertmans en Nanninga van JA21 zijn de nummer 1 en 2 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen in november. Inperking van immigratie blijft het hoofdthema voor de partij. Daarnaast wil de partij een kleinere overheid die minder geld uitgeeft. In de Tweede Kamer heeft JA21 nog maar één zetel over... nadat gisteren twee Kamerleden overstapten naar de BBB. D66 wil lagere lasten voor werkenden en kleine ondernemers... minder regeldruk en minder concurrentie in de zorg. Ook ziet de partij kernenergie als een van de oplossingen voor het klimaatprobleem. Partijleider en lijsttrekker Jetten heeft dat gezegd op een bijeenkomst in Zwolle... die in het teken stond van de komende Kamerverkiezingen. Hij hoopt dat de nieuwe generatie politici minder polariseert... en bereid is tot compromissen. De organisatie van de Nobelprijzen heeft een uitnodiging aan Rusland, Iran en Belarus... voor het bijwonen van de uitreikingsceremonie in Stockholm komend najaar ingetrokken. Het besluit volgt op forse kritiek op de invitatie. Deze week maakt het comité bekend dat alle landen met diplomatieke missies in Zweden en Noorwegen welkom zijn. Het leidde tot kritiek van onder meer de Zweedse regering... die wees op de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. Het weer vanavond en vannacht droog en helder. De temperatuur daalt naar zo'n 11 graden. Lokaal kan het in het zuiden flink mistig worden. Morgen begint daar dan ook de dag grijs. In de loop van de dag zon en sluierwolken. Het wordt 21 tot 24 graden. De rest van de week zonnig en warm en 28 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij afrit Amsterdam-Sloten gebeurde een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Reken op 20 minuten vertraging vanaf Schiphol.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 You're like the mist in the morning. You're a moment, body warming. I can't resist where you're going. Make me an ocean, overflowing. To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat ba ba ba da ba, ba ba ba.